Mark Visser met het NOS Journaal. De rechter worden niet vervangen. De wrakingskamer van de Amsterdamse rechtbank heeft het verzoek daartoe van hoofdverdachte Robert M. afgewezen. M's advocaten hadden het wrakingsverzoek ingediend omdat ze vinden dat de drie rechters te veel aan de kant van de misbruikslachtoffers en hun ouders staan. Onder meer de verruiming van het spreekrecht, ook voor de ouders, stuitte M tegen de borst. De afwijzing van het wrakingsverzoek betekent dat het proces tegen M en zijn echtgenoot Richard van O gewoon kan doorgaan als gepland. Er zijn zo'n vijf weken uitgetrokken voor de zaak en wordt verdacht van een misbruik van 67 zeer jonge kinderen. Zijn man Richard van O wordt medepleger ten laste gelegd. In de bus die gisteravond in Zwitserland verongelukte zaten negen Nederlandse kinderen, zegt de Vlaamse omroep VRT op gezag van de brandweer. Over het lot van de kinderen is niets bekend. In de bus zaten schoolkinderen uit de Belgische Lommel, net over de grens bij Eindhoven. Bij het ongeluk in een tunnel kwamen 28 mensen om het leven, onder hen zijn 22 kinderen. Ze waren met school of skivakantie in Zwitserland geweest. Ouders van de kinderen die betrokken zijn bij het ongeluk zijn op weg naar Zwitserland. De Belgische regering zet twee defensievliegtuigen in om de ouders naar Zwitserland te brengen en gewonde kinderen terug te halen. Toen besluit het weer. Vanochtend is het eerst overal bewolkt. In de loop van de middag breekt in het zuiden lokaal de zon door. In de rest van het land is het overwegend bewolkt. Het wordt ongeveer 12 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan ook nog ietsje warmer dan vandaag, ongeveer 14 graden.